Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren gebruikten minder partydrugs tijdens de eerste lockdown. Dat heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Er waren natuurlijk helemaal geen legale feestjes. Dus ging er minder ecstasy en amfetamine doorheen. Maar wel werden er thuis meer drugs gebruikt, vooral hash en wiet. Ook na de eerste lockdown werden er minder drugs gebruikt. Maar er is een groep jongeren waar de onderzoekers zich zorgen over maken. Zeker ook omdat we hebben gevonden dat mensen die meer zijn gaan gebruiken... want dat vind je ondanks de daling in het gebruik toch voor elk middel ook wel terug... dat er een bepaalde groep is die dat meer is gaan doen... Ehm, die geven aan dat verveling een reden is, maar ook stress en depressieve gevoelens. En dan ben je gevoeliger voor verslaving. Ook andere onderzoeken laten zien dat sommige jongeren bijvoorbeeld veel meer blowen dan vroeger. Voor studenten is er in elk geval weer een lichtpuntje. Als het niet de verkeerde kant op gaat met de coronacijfers... gaan de collegebanken van de hbo's en unies eind deze maand weer open. Studentenclub ISO is blij. Studenten snakken echt naar contact met hun medestudenten en docenten. En het is fijn dat we een deel van het onderwijs dus van een computer naar een collegezaal kunnen gaan verplaatsen. Gisteren werd ook duidelijk dat de terrassen eind deze maand mogelijk weer open mogen. Het demissionaire kabinet heeft de maatregelen die nu gelden trouwens nog wat getweakt. Zo mogen grote winkels weer wat meer klanten tegelijk in hun zaak hebben. Mag je straks ook boven de 27 jaar weer met een groepje buitensporten... en krijgen kinderen weer zwemles. Wie nog met het vliegtuig mag, krijgt het wat makkelijker om Nederland binnen te komen. Tot nu toe moest je een negatieve sneltest laten zien van maximaal 4 uur oud... maar dat is onpraktisch. Daarom mag een test vanaf nu maximaal 24 uur oud zijn... Ook gaan de grenzen weer open voor zakenreizigers, buitenlandse studenten en long-distance lovers. Twitter heeft een waarschuwing gezet bij een bericht van Thierry Baudet. Het is misleidend, zegt het platform. In de tweet van 7 maart schrijft de forumleider dat hij zich absoluut niet zal laten vaccineren. Dat corona helemaal niet gevaarlijk voor hem is en dat de bijwerkingen van het vaccin heftig zijn. Het is voor het dat Twitter een bericht van een Nederlandse politicus misleidend noemt. Het gebeurde wel al bij berichten van Donald Trump. Het weer, het is bewolkt. In het zuiden blijft dat zo. Het kan er ook af en toe regenen. De rest van het land ziet wat meer zon. Het wordt 7 graden.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 Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé dolce, a veces vulgar y cuando te lo quito después de los paris, las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te has venido yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Louis ya no compra Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora. Pero estaré motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me interesa to my my ZFM. gonna do it, do it right. Yeah. And you know the reason why You ruined the city for me, so if you're gonna do it, do it right de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het gebruik van partydrugs is tijdens de lockdown flink afgenomen, meldt het Trimbos Instituut. Tijdens de eerste lockdown vorig jaar werd er een stuk minder ecstasy, amfetamine en alcohol gebruikt dan een jaar eerder. De Belastingdienst checkt nog niet automatisch of mensen genoeg geld overhouden om van te leven als er toeslagen worden teruggevorderd. Dat zegt onder meer de Nationale Ombudsman. Sinds 1 januari moet de dienst altijd kijken naar draagkracht voordat er geld wordt teruggevorderd. Twitter heeft een tweet van Thierry Baudet gelabeld als misleidend. Baudet schreef twee dagen geleden dat hij zich absoluut niet laat vaccineren.